en dus houdt hij zijn kinderen van 9 en 11 thuis. Volgens de man zijn de reformatorische scholen in de omgeving niet streng genoeg. Maar in het hoge beroep zegt de rechter dat de bezwaren van de vader niet concreet genoeg zijn... en dat hij ook nog op zoek zou kunnen gaan naar een school in het land of zelf een school oprichten. Hij krijgt een boete van 300 euro. Eneco gaat stoppen met gas. Drie centrales van de energieleverancier worden gesloten of omgebouwd. Wat het betekent is als we alle emissies eh, naar nul gaan brengen in minder dan 15 jaar... dat we voor wat betreft onze eigen operaties onze gascentrales uit gaan zetten. En als je klant bent bij Eneco met een cv-ketel op gas... dan hopen ze dat je binnen vier jaar overstapt naar een duurzaam alternatief. Een zwaar auto-ongeluk bij Borger vorige maand werd veroorzaakt door een automobilist die heel hard reed. Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Er kwamen vier mensen om het leven, vijf raakten zwaar gewond. Een van de dodelijke slachtoffers reed volgens de politie met hoge snelheid op een tegenligger. In het Laakkwartier in Den Haag houden ze hun hart vast voor donderdag. Dan speelt Oranje zijn tweede wedstrijd tegen Oostenrijk. Ik verwacht donderdag eh, verwacht ik een hoop ellende. Zondagavond liep het uit de hand in die wijk. Er werd een berg fietsen in brand gestoken op een kruispunt. Agenten werden bekogeld en de ME moest ingrijpen. Ik vind het alleen maar gestoorde. Je bent niet goed bij je pa zijn. Gewoon iedereen die eh, controleren. Gewoon alles wat op het plein komt. Woon hier prima, woon hier niet wegwezen. Ik kom uh, oorspronkelijk uit een ander land. En daar wordt het natuurlijk ook gefeest met de voetbal en alles. Maar dan is het hartstikke gezellig. Niemand haalt het binnen in zijn hoofd om zoiets te maken. De gemeente Den Haag zegt dat er maatregelen zijn genomen om nieuwe rellen te voorkomen. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt 20 tot 26 graden.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 hay con ese paso y nos otra vez. Te puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. perderte. Yo sé que no he sido un santo, lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive hombre y no excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Deja te guardar todo, es otro perro con ese hueso y nos destinos adiós.